Leegwaterstraat in Middenbeemster. Meer bijzonderheden over de toedracht en over de identiteit van de slachtoffers zijn er nog niet. Het weer in het noordoosten is nog even zon, verder veel bewolking en geregeld buien. Het wordt 17 graden in het westen tot 20 in het noordoosten van het land.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 Tussen Roelof en Zoetewoude Rijndijk 8 kilometer. Tussen Hoogmaat en Zoetewoude Rijndijk is de rechte rijstrook dicht. Daar staat een vrachtwagen, een kraanwagen met een klapband. Op de A7 Hoorn richting Zaandam. Tussen Purmerend Noord en Knopend Zaandam 8 kilometer.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 Zo vonden installateurs in de regio Tilburg in honderden woningen lekkages, terwijl bewoners van niets wisten. In 120 gevallen was de situatie zo onveilig dat het gas meteen moest worden afgesloten. De brancheorganisatie van installateurs wil een verplichte APK-keuring voor gasleidingen in woningen. Na de brand gisteravond bij Shell in Moerdijk heeft de brandweer zware metalen aangetroffen in een van de bodemmonsters. Dat meldt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Het is nog niet duidelijk om welke metalen het gaat. Er liggen ook roetdeeltjes in de omgeving. De brandweer adviseert die niet aan te raken. Burgemeester Kleijs van Moerdijk is ervan overtuigd dat de mensen in de regio niet in gevaar zijn geweest. Het bedrijf waar de brand was is deels weer open. Bij de explosies en de brand in Moerdijk raakten twee mensen licht gewond. Bij een explosie in een mijn in China zijn zeker 22 mensen omgekomen. Het ongeluk gebeurde in een kolenmijn in de zuidwestelijke stad Chongqing. Op het moment van de ontploffing waren er 28 kompels in de mijn. De ontploffing heeft plaatsgevonden na een gasincident, dat schrijft staatspersbureau Xinhua. In het centrum van Peking zijn strenge veiligheidsmaatregelen getroffen in verband met het bloedbad op het plein van de Hemelse Vrede. Afgelopen nacht was dat 25 jaar geleden. Toen maakte het Chinese leger met geweld een einde aan de betogingen voor meer democratie. Vandaag wordt op het plein gepatrouilleerd door politie en veiligheidsfunctionarissen. Ze houden automobilisten aan,